5 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor jongeren die een groter risico lopen om ernstig ziek te worden als ze corona krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze hart- of longproblemen hebben. Als ze tussen de 12 en 17 zijn, kunnen ze een prik met het Pfizer-vaccin krijgen, zegt demissionair minister De Jonge. Vaccinatie is voor hen niet alleen de bescherming tegen de ziekte zelf, maar voor hen is dat natuurlijk ook weer een weg naar de vrijheid. ze hebben om, ja, zo moeten oppassen voor corona dat ze een hoop school gemist hebben. Eh, ja, ze kunnen nu weer afspreken met, eh, met vrienden. Ik denk dat dat ook erg belangrijk is. Een bijbaantje oppakken misschien. Dus voor hen is het meer dan alleen die bescherming tegen ziekte. Geldt bijvoorbeeld ook voor kinderen met ernstig overgewicht of het syndroom van Down. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen dag met meer dan 100 afgenomen. Vanochtend lagen er 834 mensen met corona in het ziekenhuis. 304 van hen liggen op de intensive care. Op drie scholen moeten leerlingen misschien langer met klamme handjes wachten op de eindexamenuitslag. PostNL heeft de scholen laten weten dat de examenpost vertraagd is en soms helemaal is kwijtgeraakt. Baalt Lola uit Utrecht flink van, want door PostNL heeft zij een herexamen Engels. Sowieso heel apart, want het is eigenlijk meer gewoon hun probleem dan ons probleem. Zij zijn onze examens kwijtgeraakt. En ik begrijp ook wel dat we het dan opnieuw moeten maken. Maar het is gewoon heel frustrerend. PostNL had eerst gemeld dat het om 12 scholen ging. Maar inmiddels zijn van 9 scholen de examens teruggevonden en deels ook al bezorgd. PostNL hoopt ook dat de andere examens nog teruggevonden worden. Als dat niet lukt, moeten sommige leerlingen dus een herexamen doen. En in één dag tijd werden er trouwens 237.000 prikken gezet en dat is een nieuw record. Onder de gevaccineerden is ook de bekendste goochelaar van ons land, Hans Kazan. Hij maakte gelijk een filmpje van een metalen nagelknipper die ineens aan hem blijft plakken. Hallo, eh, Hans Kazan hier. Ik ben met eh, Pfizer geïnjecteerd. Dus als je nou zo'n hebt en ik zit het tegen mijn lichaam aan, dan voel je al, ja, dat blijft gewoon plakken. Dat is een grapje natuurlijk. Van vaccineren kun je niet magnetisch worden. Er zitten ook geen metalen in vaccins. Dat nagelschaartje is een verwijzing naar Viola Holt. Die schreef op Facebook dat een vriendin zo'n nagelschaartje aan zich had hangen. En het weer nog. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 22 aan zee tot 26 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Sommige mensen willen Janssen omdat ze volledig gevaccineerd op vakantie willen. Op advies van de Gezondheidsraad krijgen alleen bepaalde groepen dit vaccin. Nederlandse parlementariërs hebben gesproken met een medewerker van de Russische oppositieleider Navalny. Per videoverbinding was er contact met deze Leonid Volkov. In april dachten Kamerleden ook al met Volkov te praten, maar dat bleek een Russische komiek te zijn in een badjas. En de meeste vermiste eindexamens zijn weer boven water. Gisteravond bleek dat de examens van 12 middelbare scholen niet waren aangekomen bij de tweede corrector.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 Heb je nou niks geleerd? Je plek is onderaan, ik ben What do you hear? Now listen to the beat, I beat up a song, song, I'm buzzing in my head, head like a bomb Listen to the beat, beat up a song, I'm buzzing in my head, my head like a bomb doll.